Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vorig jaar rapper Biggie Dagu doodschoot... moet 14 jaar de gevangenis in. Dat is twee jaar minder dan justitie eigenlijk had gewild. Sharon S. had al bekend dat hij Biggie Dagu had doodgeschoten. Het gebeurde tijdens een ruzie na een feest in Amsterdam. Hij wilde eigenlijk op iemand schieten die achter Biggie Dagu stond. De dader moet ook 82.000 euro schadevergoeding betalen. De eigenaar van een bedrijf onder het appartementcomplex in Waard is niet verbaasd dat er gisteravond daar een grote explosie en brand was. Volgens hem is het wel vaker gebeurd dat de brandweer en politie langs moesten komen bij het gebouw, omdat er wat aan de hand was. Anderhalf jaar terug eh, ongeveer was er ook een soort brand in het trappenhuis. We dus ook het hele gebouw geëvacueerd. Nee, naar aanleiding van wat meerdere kleine incidentjes hebben we wel regelmatig gewoon op de werkvloer tegen elkaar gezegd van het, het zou ook zomaar kunnen dat het eens dus een keer niet in de kiem gesmoord wordt en dat het dan wel eh, uit de hand loopt. En eh, nou ja, ik denk dat we dit eh, wel in die categorie kunnen scharen nu. Door de explosie en brand van gisteren raakten vijf mensen licht Meerdere appartementen in Heerdegoewaard zijn ook verwoest. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. Vanwege instortingsgevaar mag nu in ieder geval nog niemand naar binnen. En in Den Haag is een protestactie bezig tegen pesticiden, oftewel bestrijdingsmiddelen. Onder meer de Parkinsonvereniging zit erachter. Want pesticiden spelen mogelijk een rol bij het krijgen van die hersenziekte, vertelt verslaggever Roel Pauw. De ziekte van Parkinson is in de afgelopen 30 jaar met 30% toegenomen. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat dat deels te maken heeft met blootstelling aan landbouwgif. Eh, om die reden is eh, bijvoorbeeld de FNV er ook. Die maakt zich zorgen over de belangen van werknemers in de landbouw. Zijn die wel veilig? En er wordt ook gedemonstreerd tegen de schade die pesticiden aan de natuur toebrengen. In de afgelopen 30 jaar is de biodiversiteit op het platteland met de helft afgenomen. Het weer, het is droog. Op de meeste plekken ook zonnig bij 13 tot 19 graden. Het weekend wordt van alles wat. Zaterdag is er nog zon en kan het in het zuiden zelfs 25 graden worden. Zondag is grijs met regen en dan een graadje of 17.